en heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Maandag beslist een Belgische rechtbank of het arrestatiebevel wordt uitgevoerd. Als de rechter daartoe overgaat, zullen de Catalaanse bewindslieden dat aanvechten... en volgens de advocaat van Poetsemond zijn ze dan zeker nog in België... als Catalonië op 21 december naar de stembus gaat. Poetsemond wil na de verkiezingen van 21 december opnieuw regio-president worden. Vorige week voerde hij campagne vanuit Brugge. In Tel Aviv hebben afgelopen avond zo'n 20.000 mensen gedemonstreerd tegen corruptie. De demonstratie was vooral gericht tegen premier Netanyahu, tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt. Hij wordt verdacht van het aannemen van cadeaus van Israëlische zakenmensen. Ook zou hij een krant hebben omgekocht, zodat hij positiever over hem zou gaan schrijven. De betoging was de Mars van de Schaamte genoemd... omdat het parlement op het punt staat een wet aan te nemen... die de politie verbiedt om de uitkomst van het onderzoek naar buiten te brengen. Netanyahu heeft steeds gezegd dat hem niets te verwijten valt. Ajax heeft opnieuw punten verspeeld in de eredivisie. In Enschede werd het 3-3 tegen FC Twente. Als koploper PSV de komende dag wint is het gat opgelopen tot 10 punten. Feyenoord is juist weer wat ingelopen. De Rotterdammers wonnen thuis met 1-0 van Vitesse. Willem II versloeg Heracles in Tilburg met 3-1 en FC Groningen won in Den Haag met 3-0 van ADO. Het weer, regen en in de zuidoostelijke helft van het land vannacht kans op natte sneeuw en ijzel. De kans op gladheid is het grootst op bruggen en viaducten. Vanuit het westen wordt het in de loop van de nacht zachter.